vanaf maandag en win een wintersport naar Val Thorens, Frankrijk. Jarno van der Wielen. Zeven minuten over zeven. Goedemorgen. Stukje ochtendgymnastiek. Daar gaan we. De rechterarm met de handpal naar beneden. Gaat naar voren. Dan je linkerarm. Dan draaien we die handpalmen naar boven. Dan de rechterarm op de linkerschouder. Linkerarm op je rechterschouder. Je armen achter op je achterhoofd. Kruis je rechterhand over je lichaam naar je linkerheup. En doe hetzelfde met links. Je linkerhand op je linkerbil. Je rechterhand op je rechterbil. Draai je heupen en daar gaan we. Lekker Macarena. Dale tu cuerpo alegría Macarena. cuerpo para darle alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Eh, Macarena! り甘かれな alegría, Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, eh, Macarena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, eh, Macarena. alegria, Macarena. die vrijmibo verdient, die is al bezig. En een beetje veel om een bitterbal te pakken, maar ja, wat kan jou schelen, joh. Dit is de Slam Mix Marathon. Met dit uur Beyond in de mix. Met de track van Redondo en Rockefeller, Pretty Baby hoor hier. Mr. Belto Weasel met die piepjes dat daarvoor een nieuw millennium. En we begonnen met de Macarena. In de versie van Beyond zelf tot 8 uur de Slam Mix Marathon. De beste radiozender van Nederland die jou naar de wintersport stuurt. Hoe dat zit, hoor je zo meteen. to go right. I mean, you get up in the morning at what you think is the crack of dawn, only to realize that your alarm clock didn't go off for the third time this week. And now you're two hours late to work. And you say to yourself, uh oh, here we go again. So you jump out of bed, brush your teeth skip breakfast, run down the stairs, only to discover that you parked in the towaway zone, which, had you been up on time, wouldn't have been a problem. But you weren't up on time, were you? Which means they took your car. And now you gotta go to the impound yard and pay that astronomical fine just to get it back and you think, here we go again. Of course, now you're three hours late to work. And when you finally get there, your boss just looks at you and says, there you go again. Don't even bother to explain, he says. Cause I don't want to hear it. Just get your shit and go. Man, catch a So why is it that every time you get into a little disagreement with your girl about something that just happened, she has to bring up 25 things that happened two years ago and then add it up into one big problem that you weren't even aware existed. Uh, here we go again. You see that? That's just what I am talking about. Let's try this again. Here we go again. Go dat je het leuk kan maken. Een discussie tussen jou en je vriendin, toch? Credits voor Roger Sanchez. Natuurlijk de meest gestelde vraag via de F van Slam. Wat hoorde ik nou net? Een track van Roger Sanchez. Again heet deze in de set van Beyond. Tot 8 uur in de Slam en Mix Marathon. De radiozender die jou naar de sneeuw stuurt, Val Torrens om precies te zijn. Val Thorens de hele week. Het enige wat jij moet doen is het woord Supertrip plus je naam sturen via de app van Slam... en een beetje goede graaf hebben. voor 1, 2, 3, 5 of 6. We hebben je kluisje staan. Jij mag het zeggen, achter welke deur zitten die tickets voor Val Torrent? We sturen je een week lang naar de wintersport 360 met de beste artiesten, de beste skipas en de beste overnachting. Je naam plus het woord supertrip via de app van Slam. 1 tot en met 6, welk getal zitten ze in? Tell me what you say be who Met Beyond tot 8 uur in de mix. Track van Disclosure, You and Me in de Revo remix. Met daarvoor nog Beyond Self en Lights. Onderweg een track van Beyond, Same With You en ook Blondish. En Hold Tight krijg je zo meteen in de mix. 10 minuten over half acht geweest. Als het eerste appje van de dag nog gestuurd moet worden... kom maar door via de app van Slam, we ontvangen het graag. Wat is de status op deze vrijdagochtend? De laatste van januari. Dit is de Mix Marathon. was designed for me, for you. I don't know, but baby, you're with my mind. Falling for you was no easy task. Uh-huh. Baby, you're fucking with my mind. Dit is een Slam Mix Marathon met Beyond tot 8 uur in de mix. Met een track van Serpent, Sofia en Zou Moaki hoor je vaak voorbij komen op Slam. En dit is Medusa samen met Ferric Dan voor je. serie The Crown tot live eredivisie bij ESPN. En met de handige Mijn KPN-app zet je al je entertainment-abonnementen makkelijk uit. Of aan. Entertainment zoals jij het wil. Daar doen we het voor. Hallo zeg! Je kunt nu kosteloos ontdekken of thuisbezorgen iets voor je is. Want Jumbo Bezorgeloos kun je nu één maand gratis uitproberen. Dus ga snel naar jumbo.com slash maand gratis. En dat voor die prijs. Jumbo.